Goedemiddag, ik ben Renske en dit is het nieuws van NOS op 3. De PVV komt met een nieuwe kandidaat voor het vicepremierschap. Ze schuiven Fleur Agema naar voren. Zij is op dit moment ook al beoogd minister voor Volksgezondheid. Eerst werd PVV'er Gidi Markersoer genoemd als vicepremier... en minister van Asiel en Migratie. Dat plan werd ingetrokken toen Markersoer niet door de veiligheidscheck van de AVD kwam. Geert Wilders kwam daarna met Marjolein Faber... maar zij is alleen ministerskandidaat voor asiel en migratie... en niet voor het vicepremierschap. Bij een auto-ongeluk in Amsterdam is gisteravond een man van 67 om het leven gekomen. Iemand anders raakte zwaar gewond. De auto sloeg over de kop en belandde uiteindelijk in het water. De politie onderzoekt het ongeluk en roept getuigen of mensen met camerabeelden op zich te melden. Een groep Nederlanders heeft het gisteren behoorlijk bond gemaakt... op een Belgische bowlingbaan in een plaatsje vlakbij Brugge. Ze maakten gedurende de avond steeds meer kabaal... en begonnen na wat biertjes ook met glazen te gooien. De groep jongens werd daarna de zaak uitgegooid. Op straat gingen ze vrolijk door. Ze begonnen met wildplassen. 17 mensen zijn uiteindelijk opgepakt. En rond deze tijd begint Oranje aan zijn allereerste wedstrijd van dit EK. Duizenden Oranje-fans zijn naar Hamburg gereisd om de wedstrijd tegen Polen mee te maken. Hier in Nederland hebben veel mensen de televisie aangezet. Verslaggever Lisa Arnold checkte net of ze in Nijmegen klaar voor zijn. Ik heb er zin in. Ik moet wel zeggen dat ik toch wel zenuwachtig ben hoor. Dus, ja, eh, ja, En waar zit hem dat in? Ja, weet ik niet. Altijd die wedstrijdspanning. Ik denk ook omdat ik dat altijd had toen ik zelf voetbalde. Dus eh, ja. En we hebben het de laatste jaren natuurlijk ook niet fantastisch gedaan. Nee, klopt. Nee. Dus het is spannend. Ik heb er nu wel hoge verwachtingen, maar eh, ja, we gaan het zien. Ja. En hoe zit het met jou? Ja, ik heb ook wel een eh, oranje koorts eh, dit jaar. Ik denk dat het toch weer anders is dan de afgelopen jaren. Je merkt denk ik ook meer in de straten dat het meer leeft en iedereen in het oranje. En ik denk dat iedereen nu dit jaar toch wel iets meer vertrouwen heeft in het team dan, dan een aantal jaar geleden. Ja, rond deze tijd trapt Oranje af dus. De opstelling is van de Nederlandse elftal is trouwens hetzelfde als die van de oefenwedstrijd tegen IJsland. Het weer. Vanmiddag zijn er verspreid over het land buien. Ook waait het best wel hard.